Volgens de politie ging er een ruzie vooraf aan het incident. Daarbij is iemand door de politie aangehouden. De bestuurder is er na de aanrijding vandoor gegaan in de auto. De politie weet wie het is en roept hem op zichzelf zo snel mogelijk te melden. Marente de Moor krijgt dit jaar de Jan Wolkersprijs voor het beste natuurboek. Ze krijgt de prijs voor haar roman Foon. Carina Wolkers, de weduwe van schrijver, kunstenaar en natuurliefhebber Jan Wolkers... reikte de prijs uit in het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels. In de roman Foon vertelt de Moor over een bioloog-echtpaar... dat afgezonderd woont in de Russische bossen. Volgens de jury is het een verhaal vol raadsel en mysterie... en spat de natuur van de pagina's af. Elke bladzijde nodigt uit tot doorlezen. De G7 is volgend jaar toch niet op een van de golfresorts van president Trump. Op het besluit om de top op het resort bij Miami te houden kwam meteen kritiek. Ook vanuit zijn eigen partij, omdat het gratis publiciteit zou zijn voor Trumps hotelketen. De G7 is nu mogelijk op het presidentiële buitenverblijf Camp David. De staking van cabinepersoneel van enkele Duitse luchtvaartmaatschappijen... die voor vandaag was aangekondigd, duurt niet tot 11 uur vanochtend, maar tot middernacht. Vakbond UVO eist meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Het gaat om personeel van vier Lufthansa-dochters, waaronder Eurowings en Germanwings. Lufthansa probeert zoveel mogelijk vluchten door te laten gaan. Acties bij moederbedrijf Lufthansa zelf, die ook voor vandaag waren aangekondigd, gaan niet door... omdat het bedrijf de vakbond vlak van tevoren tegemoet gekomen is met een loonsverhoging.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 Op deze druilerige zondag begonnen we het programma met My One and Only Love. Gezongen door June Christie van haar LP uit 1958, June's Got Rhythm. En ze werd begeleid bij dit nummer door Laurindo Almeida op gitaar en Bud Shank op fluit. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag de komende twee uur uw muzikale gastheer zijn. We vervolgen het programma met een nummer van Oscar Peterson Trio van zijn CD An Other Day. Eh, er is een serie cd's van Peterson die niet in de United States of in Canada zijn opgenomen... maar in Duitsland op het merk NPS in de NPS-studio's in het plaatsje Wielingen. Het nummer wat ik voor u ga draaien is opgenomen daar in november 1970. Zoals ik zei van de LP eh, CD An Other Day. En we luisteren naar Oscar Peterson op piano... Yiri Maraz op bas en Ray Price op drums. Greensleeves. een heerlijk rustig muziekje om de zondag mee te beginnen. Ik vervolg het programma met een opname van bekende drummer Shelly Mann and His Man. En het is een opname gemaakt at The Man Hall, een eh, jazzclub van Shelly Mann in Hollywood. Het is een opname uit 1961 en het nummer heet Every Time We Say Goodbye... met Shelly Mann op drums, Kont Candoli op trompet... Richie Kamuka op tenor, Russ Freeman piano... Chuck Berghover bas. Every Time We Say Goodbye. MUZIEK Funny Man at the Manhole in 1961. Vanaf Hollywood gaan we even naar Nederland om te luisteren naar de prachtige stem van Anne Burton. Ik heb een nummer uitgekozen van de CD Anne Burton Sings for Lovers and Other Strangers. Met Anne natuurlijk als zangeres, Rob Matna op piano Ruud Jacobs op bas. Peter Ipma op drums. En het nummer, eh, alle nummers op deze cd waren gearrangeerd door Wim Overgouw. Het is een opname uit 1972 op Sony. Little man, you've had a busy day. gentleman, you're crying. I know why you're blue. Someone took your kiddie car away. Better go to sleep now, little man. You've had a busy day. Johnny, when your marbles tell you what we'll do, Mom will get you new ones right away. Better go to sleep now, little man. You've had a busy day. playing soldiers. The battle has been won. The enemy is out of sight. Come along there, soldier. Put away your gun. The war is over for tonight. Time to stop your scheming. Time your day was through. Can't you hear the Sandman softly say? Time you should be dreaming. Little man, you've had a busy day. little men keep dreaming. En Burton. En het orgel, wat je op de achtergrond hoorde, eh, werd bespeeld door Rob Franke. Van Ann Burton in Nederland gaan we naar Chicago. Een opname van de LP Live at the Opera House van de Modern Jazz Quartet. In de klassieke bezetting met John Lewis op piano, Milt Jackson op vibrafoon, Percy Heath op bas en Connie Kay op drums. Het is een opname uit 1957 en het is een bekend nummer, met name bekend geworden door Miles Davis, maar nu in de versie van het Modern Jazz Quartet, Round Midnight. toch in Chicago zijn... Eh, gaan we van de Opera House <clears throat> naar het bekende restaurant Mr. Kelly's. We gaan luisteren naar uh, zangeres Anita O'Day... begeleid door Joe Masters op piano, Larry Woods op bas... en John Poole op drums. Het is van haar CD Anita O'Day en Mr. Kelly's, een opname op Verve uit 1958, geproduceerd door de bekende producer Norman Krenz. Anita O'Day met But Not For Me. just try it, and I'll start a riot. never ever want to hear from any cheerful Pollyannas who tell you fate supplies a mate. That's all bananas. They write songs of love, but not for me. A lucky star's above, but not for me. With love to lead the far more skies of bright. En dat was Anita O'Day. Nu een nummer van geheel andere orde. Eh, ik heb eh, opgeduikeld een, eh, prachtig jazz trio uit Finland. Genaamd, en die Finse namen zijn altijd lastig om uit te spreken... het trio Teuji Kejet. Het trio Teuji Kejet werd opgericht in 1988 en ze beëindigden in deze bezetting hun jazzcarrière in 2008. Het is een opname die ik vond op een cd genaamd Your Guide to the Northie Jazz Festival 2001. De bezetting voor de liefhebbers, eh, al zullen de namen u misschien weinig zeggen... is Liro Cantala op piano, Erik Siikasari op bas en Rami Eskelinen op drums. Een nummer door henzelf geschreven, Waltz voor Michel Petrucciani. We vervolgen met een Latin jazz nummer... Eh, van een eh, groep ge, eh, rondom de bassist Charlie Hayden. Het is een nummer uit 2001 opgenomen op Verve van de cd Nocturne. En de bezetting luidt Gonzalo Rubalcaba op piano, Pat Metheny op gitaar. Charlie Hayden zelf op bas uiteraard. En Ignacio Beroa op drums. We gaan luisteren naar Noche de Ronda. De Ronda. U kent waarschijnlijk allemaal het nummer Hymn to Freedom. In de 60 jaren gecomponeerd door Oscar Peterson... ter ondersteuning van de beweging voor burgerrechten van Martin Luther King. Een aantal jaren daarna zijn daar ook, is daar ook een tekst op gezet. En ik heb vanochtend voor u een wel heel bijzondere uitvoering van dit nummer. Het is opgenomen, het is een live opname eh, van 1 maart 2008 bij het Toronto Center for the Arts. Eh, een jaarlijkse eh, evenement in Toronto. En daar treden op Diane Taylor, de gospel- en jazzzangeres... met Oliver Jones, pianist, grote vriend van Oscar Peterson... en The Faith Chorale. Diane Taylor ontving eh, tijdens deze, eh, dit concert een eh, Gemini Award nomination voor deze versie van Hymn to Freedom. het is een opname en het hele concert trouwens stond in de herdenking voor Oscar Peterson... die op 23 december 2007 overleed en dit concert was in maart 2008. U gaat luisteren naar een wel heel bijzondere uitvoering van Hymn to Freedom. to Freedom, we are honored to have from Peterson's own neighborhood in Montreal, the great Oliver Jones with, with the Faith Chorale and one of jazz music's most talked about voices, Dion Taylor. Quería Dean Taylor met aan de piano Oliver Jones... begeleid door het Faith Koraal. Nou, dat word je wel wakker van, van zo'n nummer. Eh, nu we toch een beetje in deze gospelsfeer zitten... Eh, denk ik dat we ook wel een eh, nummer van Monty Alexander kunnen draaien... met de titel What a Friend We Have in Jesus. Het is een opname van een live concert hier in Europa, in Parijs, at de New Morning Jazz Club. In de tijd uitgezonden op, eh, op Mezzo. <clears throat> een opname van 17 maart 2004, waarbij we uiteraard Monty horen op piano, begeleid door Hassan Shakur op bas en onze eigen Frits Landersbergen op drums. What a friend we have in Jesus. we have in Jesus. Monty Alexander met zijn kenmerkende stijl. Het laatste nummer wat ik voor u ga draaien voor de nieuwsberichten van 11 uur... is een opname van Mel Tormé samen met Clio Lane... begeleid door een orkest onder leiding van de man van Clio, John Dankworth... die je, also, die ook zo hoort op uh, sopraansax en altsax. I'm Nothing Without You. in tune like you. I don't know even one who can croon like you. You make it look so easy, like falling off a log. So effortless and breezy, you're velvet and I'm merely I'm nothing without. freight partner. I'm so keen on you. Oh, the freight partner. I'm here to lean on you. I love your music. Each note has rhythm. You are pure music, high style and jazz rhythm. How can you top a banquet? They always know the score. How much is Citibank worth? Dankworth is worth even more. I'm nothing without you. Without you, I'd just disappear right into thin air, and no one would care or notice I ever was here. We I'm not even good for a song. I'm nothing without you. Without you, I'd surely go wrong. I'm nothing without you.